Maar een van hen moest zich door een opdringerige menigte worstelen... met naast haar gewapende Hamas-strijders. De premier van Israël eiste dat dat niet nog eens zou gebeuren. De bussen waar de ruim 100 Palestijnen al in zaten moesten omkeren. Nu zou Israël garanties hebben dat er meer rust is... en mogen de bussen weer vertrekken. Acht gijzelaars zijn inmiddels vrij. Twee van de drie verdachten die gisteren in Hierugowaard werden opgepakt... voor de kunstroof in het Drents Museum zijn een stel. Dat schrijven NH Nieuws en De Telegraaf. De politie wil het niet bevestigen. Volgens buurtbewoners is het koppel samen met hun kinderen meegenomen door de politie. Deze buurman zegt tegen NH dat er veel geruchten rondgaan. Weet je wat het is? Eh, je hoort verhalen wat van horen en zeggen. Dus we houden het gewoon even bij de feiten. Dus het is goed dat jullie komen. Vandaar dat ik ook te voort sta om voor die gezin te zeggen van... net zolang zolang ze nog niet eh, bewezen is dat ze wat hebben gedaan, zijn ze altijd onschuldig. Een vierde verdachte wordt nog altijd gezocht. Van hem zijn foto's verspreid. De gestolen kunstschatten zijn nog altijd spoorloos. Xavi Simons verhuist definitief naar Leipzig. Daar speelt hij al een tijdje op huurbasis voor RB Leipzig. Maar de Duitse club betaalt nu naar verluid 50 miljoen euro aan zijn vorige werkgever Paris Saint-Germain. Dat kan zelfs nog oplopen tot 80 miljoen. Simons tekent een contract voor 2,5 jaar. En in Amsterdam staan honderden Turkse voetbalfans te zingen en met fakkels. Straks speelt hun club Galatasaray tegen Ajax in de Europa League. De supporters komen overal vandaan. Ik kom zelf uit Rijen, Klein-Turkije. Ja, wij staan nou hier op de Dam. Het is best gezellig, best druk. Er zijn veel mensen uit Duitsland, Turkije, België, noem maar op. Van overal en nog wat. En dat brengt Galatasaray natuurlijk uh, hierheen. Hè? Dus eh, waar hun zijn, zijn wij meestal ook. Dus eh, is mooi. Een deel van de Amsterdamse binnenstad en het gebied rond de Johan Cruijff Arena zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Er zijn tot nu toe al drie mensen opgepakt die vuurwerk bij zich hadden. De wedstrijd begint om 9 uur. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen krijgen we een zo goed als droge dag met soms wat zon. En het wordt max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De files worden inmiddels weer korter. Wel heb je op een aantal wegen nog flink wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A10, de Ring West, richting Zaandam. Rijd je tussen Amsterdam de Baasjes en Landsmeer... dan is de vertraging hier bijna een kwartier. Ook loopt het vast op de A9, van Alkmaar naar Diemen. Bij afrit AMC ruim 10 minuten oponthoud. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Daar is de vertraging tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10 nu 10 minuten. En verder ook file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten oponthoud. En rijd je tenslotte op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn...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 De bedoeling is dat er dan weer drie Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten... in ruil voor tientallen Palestijnen. In Amsterdam zijn een deel van de binnenstad en de omgeving van de Johan Cruijff Arena aangewezen als veiligheidsrisicogebied vanwege de wedstrijd Ajax-Galatasaray vanavond. Inmiddels staan er honderden Turkse voetbalfans op de Dam. In Oeganda is een verpleegkundige overleden aan ebola. Het ministerie van Gezondheid meldt dat het het eerste sterfgeval is door ebola sinds twee jaar. Dan het weer, hier en daar een bui.